Kees Groot met het NOS-journaal. De Champions League tussen Borussia Dortmund en AS Monaco is afgelast... nadat bij de spelersbus van Dortmund drie explosies zijn geweest. Volgens de politie zijn de banden van de bus geraakt, zijn de ruiten gesprongen... en is er één iemand gewond geraakt. Dat is Dortmund-verdediger Mark Bartra. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De wedstrijd wordt morgenavond ingehaald. De politie in Dortmund zegt dat het nog niet duidelijk is... wat er bij de spelersbus is ontploft. De Tweede Kamer wil cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen, desnoods verplicht. Een motie daarover van de Partij voor de Dieren is aangenomen. Staatssecretaris Van Dam is het ermee eens, maar wijst er wel op dat een verplichting haken en ogen heeft. Onlangs ontstond ook in Nederland beroering nadat via Animal Rights beelden naar buiten waren gekomen van misstanden in een Belgisch slachthuis. Noord-Korea dreigt met een militaire aanval op de VS als het verder door de Amerikanen wordt uitgedaagd. Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia riskeert de VS een kernwapenaanval... als er tekenen van agressie komen van de Amerikaanse marineschepen... die onderweg zijn naar het Koreaanse schiereiland. President Trump zei in een tweet dat Noord-Korea moeilijkheden zoekt... en dat hij het regime in Pyongyang zal dwingen te stoppen met de ontwikkeling van kernwapens. Een man uit Geldrop heeft een explosief ontdekt in de auto die hij een week geleden kocht. Het gaat om een bestelwagen die oorspronkelijk van Defensie was. Toen de man het explosief ontdekte in de achterbak waarschuwde hij meteen de politie. Die heeft onmiddellijk de huizen in een straal van 50 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt de auto. Het weer, in het noorden toenemende bewolking. In Limburg kan het vannacht bij opklaringen nog afkoelen tot 5 graden. Morgen veel bewolking en vanuit het noorden regen.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 Eh, op deze fantastische mooie zondagochtend een blauwe lucht... toen ik de gordijnen opendeed en een heerlijk zonnetje erbij. Nog wel een fris temperatuurtje, maar de temperaturen kunnen oplopen vandaag... tot, eh, ja, ik begreep iets van 21 graden. Beetje afhankelijk van de plek in Nederland waar je zit. Zondagochtend 10 uur, tijd voor CFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag, Auko Beuving. En we begonnen natuurlijk met een eh, bekende Nederlandse dame... die 50 eh, jaar in het theatervak zit, begreep ik deze week. Joke Bruis. En eh, ja, die kennen we natuurlijk allemaal van de televisie. Allerlei comedies en ja, ik geloof ook uh, revues dat ze meededen bij André van Duin. Kortom, een dame, maar die ook jazz zingt. En die heeft wel enkele jazz-cd'tjes gemaakt. Onder andere deze cd uit, ik dacht 2003 uit mijn hoofd. en die heet Close to Me. En daarvan het nummer Just in Time. En wie deden er mee? Ja, natuurlijk uh, Frits Landersberger, haar partner. Die speelde eh, vibrafoon en drums. En de eh, Bas Edwin Corsilius en sax ik Sjoerd Dijkhuizen. Eigenlijk allemaal hele bekende jongens. Dus leuk dat ze 50 jaar in het vak zit. En ook regelmatig nog jazz optredens doet. Mooie start. vorige week eindigde ik met een nummer... En eh, toen hebben mensen mij gevraagd dat nummer toch nog een keertje te draaien. En dat is eh, van eh, Phil Woods. En dat is eigenlijk muziek van Michel Legrand. The Summer Knows. Het, komt uit de film The Summer of 42. Met, met dit mooie weer vandaag moet dat kunnen. The Summer Knows. Phil Woods en Michel Legrand. zitten nog wat in de rustige sfeer. Eh, eh, ik zag dat eh, Carmen Lundy, een, een jazzzangeres... haar vijftiende album heeft uitgebracht, getiteld Code Noir. Een album uit 2017. Fantastische zangeres. En Code Noir was volgens mij een soort wetgeving... dat donkere mensen niet mochten integreren in de... witte samenleving. Het is al heel oud, die code noir. Ik dacht ergens uit 16, 1700 of zo. Dus eh, ja, heel bijzonder. En Carmen Lundy is een fantastische zangeres. Dus vandaar van haar nieuwste cd een nummer. En dan zal ik even kijken welke ik kies. Ik kies denk ik I've Got Your Number. sleepless autumn nights. I was feeling kind of chancy, so I answered your hello from the streetlight. I could see you looking at me with a smile. I was distracted So I thought I'd stop a while in the cafe. You walked up to my surprise. And you don't even know my name. But I got your number got your number. I can tell by your advances You've got persuasion on your mind Under the right circumstances I might But I know easy kind. I know just what you're after, and you can really blow my mind. in de jazz. Eh, dan kom ik bij drie hoogtepunten uit de jazzmuziek. Eh, ik, eh, ja, in dit uurtje is het natuurlijk altijd moeilijk om een mix te maken van oud en nieuw. En ik heb nu eens wat drie oudere nummers bij elkaar gezet. eigenlijk drie hoogtepunten, eigenlijk alle drie hele bekende nummers. En de eerste die ik ga draaien is van Stanley Turrentine. En eh, dat is het nummer Journey into, Journey into Melody. Een van zijn, een, eigenlijk een prachtige cd. Hoog gewaardeerd, een sterren cd zo gezegd. Eh, dat is een prachtig nummer. Een echt mooi rustig nummer voor de zondagochtend. Journey into Melody. Stanley Turrentine. Serpentine van de CD, LP. Lookout op eh, piano, Horace Parlan. Eh, George Tucker, bas. Al Harewood op drums. Dan kom ik bij nog een grote meneer, genaamd Freddie Hubbard. Uh, ja, is wel bekend als de man met de sterkste lippen van het westelijk halfrond. Hij liet zijn trompet even vet spelen als een saxofoon. En zijn onnavolgbare grisando's voegden een extra dimensie toe... aan Wayne Shorter klassiek Speak No Evil. Op het podium bleek uh, de fors Amerikaan eveneens een sensatie. Maar aan Hubberts eigen werk was dat niet altijd af te horen... dat hij zich inliet met experimentele muzici. Liever speelde hij op safe. Met platen vol aaibare gladde fusion of disco-pop... om de verkoopcijfers niet in gevaar te brengen. En eh, tot overmaat van ramp blies Hubbard begin jaren 90 zijn bovenlip kapot... waardoor hij zijn kenmerkende explosieve frasering nooit meer eh, eh, kon realiseren. voor zijn dood bekende deze trompetist dat het hem eigenlijk toch wel speet... dat hij de financiële motieven soms zwaarder had laten wegen dan de artistieke. Maar heeft best mooie LP's en cd's gemaakt hoor. Dit is een hele fraaie, The Body and Soul, Dedicated to You... niet de eerste de beste waar hij mee speelde op deze LP uit 1963. Curtis Fuller, Eric Dolphy, Wayne Shorter, Cheddar Walden en Reggie Workman en Louis Hayes. Eh, ja, een van de mooiere cd's in de jazz. The Body and the Soul, achtste album van eh, Freddie Hubbard. En ja, we zijn bezig met een rustig kwartiertje, zou ik bijna zeggen. Wel allemaal hele grote mannen. En daar hoort natuurlijk Benny Colson eh, dat ook bij. En ja, het nummer Namely You, Benny Colson. natuurlijk eh, de Benny Colson Sixtet. En ik zag toch even noemen wie daar niet Speelde op dit eh, mooie album. The Modern Touch. En daar speelde op mee eh, natuurlijk Benny Colson ten, tenorsax. Kenny Dorham trompet. G.J. Johnson trombone. Winton Kelly piano. Paul Chambers bas. En Max Roach op de drums. Tijd voor iets moderners uit 2016. Tina May. en, en dat is een Britse jazzzangeres Love and Pain van haar cd'tje uit 2016, eh, Telling Jokes. May, Britse eh, jazzzangeres, eh, een grote naam daar. Eh, volgens mij nog niet zo in Nederland, maar wie weet. we gaan het hebben over de kleine zanger van formaat. En dan weet je natuurlijk al wie ik bedoel. Dan gaat het natuurlijk over de 1,50 meter lange Jimmy Scott. als gevolg van het syndroom van Coleman. Hij hield er ook een hoge expressieve zangstem aan over die in 1949 te horen was op het bekende nummer Everybody's Somebody's Fool van Lionel Hampton Band. Een enorme jukebox hit waar eh, eigenlijk Jimmy Smith geen cent aan overhield omdat zijn naam niet op het label stond. Laat ik er maar een stukje van draaien. Scott die ging daarna samenwerken met eh, Ray Charles... maar na een conflict met zijn platenfirma... keerde Scott eind jaren 60 eh, eh, muziek terug toe. Twintig jaar later werd hij herontdekt door door hem ingezongen Twin Peaks, de televisieserie nummer Scaramore Trees. En dat bezorgde hem heel veel nieuwe fans. Klein stukje van dat Scaramore Trees uit Twin Peaks. kan je nog wel herinneren over een, meisje wat vermoord was in een dorp. Wat uitgezocht wordt bij een van de regisseur Twin Peaks. Een eh, grote knaller vroeger. Maar een van zijn bekendste werken is toch uh, All The Way. Jimmy Scott, All The Way. Nobody loves you, to be near you. When you need someone to cheer you to go. Deeper than the deep blue sea. That's how deep it goes. If it's real, when somebody needs you. It's no good unless she needs you. Only a fool would say If you let me love you It's for sure I'll deze LP is eigenlijk de fantastische of CD, moet zeggen, eh, comeback van eh, Jimmy Scott. In de, ik denk dat hij 66 was toen hij dit opgenomen heeft. In de 80 jaar was hij dus helemaal weg uit de muziek, maar trad hij wel op in kleine clubjes. Eh, in de, ja, dubieuze tenten zou ik bijna zeggen. Maar hij kreeg toch een aantal bewonderaars, onder andere Lou Reed. En in 1991 werd deze ja, fantastische LP, CD opgenomen. Jimmy Scott is hier nog vol bij stemmen. Er zit alleen iets doorleeft. Eh, onder dat soms een verlammende bleke eenzaamheid laat doorklinken. En op andere momenten een weldadig soort berusting laat horen. Ja, fantastische zanger, heel bijzonder. Een man met een bijzondere stem. En ja, daar gaat het toch om in de jazz. Bijzondere dingen doen. En dat doet ook het Roma trio. Gewoon even een tussendoortje. Het Roma trio. Eh, love is a many splendored thing. We draaien wel veel ballads, Maar goed. het Roma Trio op de zondagochtend natuurlijk op eh, CFM Jazz. En omdat het zo mooi weer is en omdat het echt zo'n fraaie lentedag is... dacht ik, ik moet toch nog weer iets draaien van Sherry Roberts... die in eh, 2017, nog niet zo lang geleden, een mooi cd heeft uitgebracht. Anybody's Spring. Met allemaal fraaie nummers over de eh, lente. En dit vind ik wel de leukste. Joy Spring. Watching the flowers blooming up out of the ground, watching the snow melt down. Boy, a magic winter time, but spring is my joy. It's got me feeling so glad. The days are breezy. You got the time to say hello and give a smile, feeling real good. It's in style, you magic winter time, but spring is my joy. It's something special, haven't you upset? It makes you glad to be alive. That's not absurd to say that spring helps you survive the winter's long, miserable snow and rain. It gives you hope to know that spring will get a refrain. You only got to believe that day is coming. The birds are humming, thinking about how good it can be, and that goes a job for me. You made your winter for the spring is my joy winter's the time you go out of your mind Cause you just wanna find a good hat to keep your head warm Not to mention scarves and gloves and coats made of wool Without them they would take you for a fool Then suddenly just about the time you thought you would never feel the sunlight A miracle come Mother Nature creeps in from the blue to change your outlook she tells you help is on the way. It's April, March, and May. Now everything's okay. Spring up, is just like it never went away. You drop your fears and send your cares on holiday. A your moment comes when you first step outside and see the world has changed for some extraordinary hours. You can while away the hours, conferring with the flowers, kissed by April showers joy and such a nature brings. So auspicious, so delicious, oh, how wonderful is winter time, but spring is gone. Sherry Roberts, vergeet die naam niet. Eh, ja, het zit er alweer op. Het eerste uur van eh, CFM Jazz. En eh, ja, er zaten veel ballads in. Maar goed, dat is niet verkeerd om te starten, toch? Tweede uur zit wat meer tempo in. En daar zitten wel bijzondere dingen in. Want wat heeft politiek en jazz met elkaar te maken? Nou, daar heeft Del en Marsalis, uh, speler antwoord op gegeven. Kom straks aan boord. Vince Mendoza, laat ik horen. En ik heb een... ja, een van mijn favorieten is Stolen Moments. En daar heb, geef ik drie uitvoeringen van mee. Eh, Bria Skondberg heb ik er nog op staan. Francisca Tandoy heb ik er nog op staan. Bill Lawrence, ah, heel veel. Uh, double bass player Renault Cartia Fonds. Eh, Hermine Deurlo, nou...